Lot Lewin met het NOS Journaal. Bij een aanslomen en ongeveer 60 gewonden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. De autoriteiten gaan ervan uit dat er drie daders waren... omdat er drie afzonderlijke explosies waren. Zeker één van hen blies zich op bij een veiligheidscontrole. Ook zou er geschoten zijn met een kalasnikov. Vanwege de aanslag zijn alle vertrekkende vluchten geannuleerd en de luchthaven is ontruimd. Een vlucht van KLM die onderweg was naar de luchthaven in Istanbul is teruggekeerd en weer geland op Schiphol. De aanslag op de Turkse luchthaven is nog niet opgeëist. Nederland en Italië hebben voorgesteld om de niet-permanente zetel in de VN-veiligheidsraad te delen. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft dat plan geopperd omdat de padstelling in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanhoudt. Na vijf stemrondes is er nog steeds geen winnaar uit de bus gekomen. Morgen wordt bepaald of het voorstel in stemming wordt gebracht. Huisartsen moeten iedereen die 20 jaar of ouder is screenen op hoge bloeddruk. Op termijn kan dat het aantal hart- en vaatziekten met 10% verminderen. Dat schrijven drie internisten en een huisarts in een medisch tijdschrift. Door de bloeddruk standaard te meten zouden veel beroertes, hartziektes en hartfalen voorkomen kunnen worden. Omdat de patiënten eerder een behandeling krijgen. Onno Jacobs stapt op als directeur van FC Twente. Jacobs werd in januari aangesteld als interim-directeur... om orde op zaken te stellen na het wanbeleid van de afgelopen jaren. Vorige week kwamen verhalen naar buiten dat met name de investeerders aandrongen... op een vertrek van Jacobs. Ze waren ontevreden over het beleid van hem in de afgelopen maanden. En dan nog het weer. Vannacht kan er wat regen vallen bij minima rond de 13 graden. Overdag wordt het weer droog en schijnt er ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden.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 to be broken, feelings words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. ever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 I'm in the public relations. That's food for your daylight soul. Word to the letter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 I'm alive.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 but all my tears have been used oh. all. On another love, another love, all my tears have been used oh. all. On another love, another love, all my tears have been used oh. all. On another love, another love my tears have been used all. how we fail to understand. It's all about the money.